Levi van Eck met het NOS-journaal. In Nepal is een Nederlander aangehouden voor kindermisbruik. Volgens de Nepalese politie is de man kinderpsychiater... en heeft hij een praktijk in Friesland. De man kwam vaker in Nepal en onderzoekers van een hulporganisatie... kregen het vermoeden dat hij er seks had met kinderen. De politie hield hem daarom in de gaten en pakte hem gisteren op. De Nederlander zou op een hotelkamer in Kathmandu zijn betrapt... met een jongen van 15... In Friesland is een huis doorzocht en apparatuur in beslag genomen. Op Schiphol is voor de vijfde keer dit jaar een jihadverdachte aangehouden. De man van 30 heeft waarschijnlijk gevochten in Syrië... en wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie. Hij zou in de zomer van 2013 vanuit Amsterdam zijn vertrokken. Vorige maand meldde hij zich bij de Nederlandse ambassade in Turkije. Hij zit voorlopig vast. PostNL mag de bezorging van post uitbesteden aan andere partijen... bijvoorbeeld pakketbezorgers of pizzacouriers... Het kabinet wil de postmarkt verder liberaliseren... om te voorkomen dat postzegels onbetaalbaar worden. Concurrenten mogen met elkaar gaan samenwerken. Uitgangspunt blijft dat post vijf dagen per week wordt bezorgd. De NVV is blij met het besluit... omdat het waarschijnlijk leidt tot hogere lonen, verwacht de vakbond. De oud-campagneleider van president Trump, Paul Manafort, moet toch de cel in. Hij had huisarrest en mocht een rechtszaak thuis afwachten... maar wordt nu van verdacht dat hij getuigen heeft beïnvloed... Manafort zou zich als lobbyist voor Oekraïne schuldig hebben gemaakt aan fraude en witwassen. Hij werd in oktober opgepakt. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal gelijk gespeeld. In een spectaculaire wedstrijd werd het 3-3. Alle doelpunten van Portugal werden gemaakt door Cristiano Ronaldo. In dezelfde pool won Iran eerder op de avond met 1-0 van Marokko. Een Marokkaanse verdediger kopte in eigen doel. Het weer vanavond en vannacht veel bewolking.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 Then I took one girl outside with me. Her name was Lonnie. She went to junior high with me. I said, Why you up in there dancing for cash? I guess a whole lot changed since I seen you last. She said, What would you do if the someone's at home crying all night? the bedroom cause he's hungry And the only way to feed him is to sleep with a man For a little bit of money and his daddy's gone with a baby, that's no excuse to be living all crazy. Then she looked me right square in the eye and said, Every day I wake up hoping to die. She said, Inga, I know about pain, cuz me and my sister ran away, so my daddy couldn't rape us. Before I was a teenager, I done been through more this shit you can't even relate to. What would you do if the son at home? Crying all alone on the bedroom floor, cause he's home. Stop the record, yo. Stop the record. Yo, shorty, you ain't gotta be going out like this, man. Hold up. What would you do? Get up on my feet and let go of every excuse. What would you do? Cause I wouldn't want my baby to go through what I went through. Come on, what would you do? Get up on my feet and stop making tired excuses. What would you do? Girl, I know if my mother can do it, baby, someone's at home crying all alone on the bedroom floor cause he's hungry and the only way to feed him is to sleep with a man for a little bit of money and his daddy's gone somewhere smoking rock now in and out of lockdown I ain't got a job now so for you this is just a good time but for me this is what I call life mm.